Levi van Eck met het NOS-journaal. De schorsing van Rusland niet te zien bij de slotceremonie later vandaag. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Er was sprake van dat de Russische atleten bij de slotceremonie hun eigen vlag zouden mogen dragen. Maar door twee dopinggevallen bij Russische atleten gaat dat dus niet door. De Russische atleten doen deze winterspelen mee onder neutrale vlag. En die vlag zal wel tijdens de slotceremonie te zien zijn. Het Witte Huis heeft een memo van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vrijgegeven. Daarin staat wat volgens de Democraten de rol van de FBI is geweest in het onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland in 2016. In het memo nemen de Democraten het op voor de inlichtingendienst. In een eerdere memo van de Republikeinen werd het optreden van de FBI juist hevig bekritiseerd. President Trump heeft lang geprobeerd de publicatie van het memo van de Democraten tegen te houden omdat de staatsveiligheid erdoor in gevaar zou worden gebracht. Nu heeft hij op het memo gereageerd via Twitter. Trump spreekt van een totale politieke en juridische flater. De Roemeense film Touch Me Not heeft de Gouden Beer voor beste film gewonnen. De belangrijkste prijs op het filmfestival van Berlijn. Die bekroning is enigszins verrassend, omdat er van tevoren veel discussie was vanwege enkele expliciete seksscènes in de film. De film gaat over drie mensen en hun omgang met intimiteit. Op het filmfestival van Berlijn werden in elf dagen tijd 385 films uit 78 verschillende landen vertoond. De Zweedse vrouwen hebben het goud veroverd in het curlingtoernooi op de Olympische Spelen. En daarmee is er een einde gekomen aan het sprookje van de Zuid-Koreaanse curlingploeg, die verrassend ver was gekomen. Nooit eerder wist Zuid-Korea de finale of halve finale te halen bij curling. Het weer, het is helder en koud. De minima liggen tussen min 4 en min 7 graden.